Raymond Seré met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron heeft diepgravende en onafhankelijke onderzoeken aangekondigd naar de afluisterpraktijken van News of the Week. Op een persconferentie zei hij dat er een gerechtelijk onderzoek komt. De verdachten zullen onder ede worden verhoord, zei Cameron. Ook komt er een onderzoek naar ethiek binnen de Britse journalistiek. Cameron komt met de aankondiging een dag nadat bekend werd dat de News of the World zal verdwijnen. De tabloid is verwikkeld in een groot afsluisterschandaal waarbij de telefoons van duizenden mensen zijn afgeluisterd. Ook zouden politiemensen zijn betaald voor informatie. Volgens de krant The Times heeft de oud-hoofdredacteur van News of the World, Andy Carlson, zich bij de politie in Londen gemeld voor ondervraging. ING verkoopt zijn autolease-activiteiten voor 700 miljoen euro aan de Duitse autofabrikant BMW. De verkoop van ING Carlease is onderdeel van de plannen van ING om af te slanken en zich te concentreren op het bankbedrijf. ING Carlease is actief in acht Europese landen en heeft zo'n 240.000 auto's onder zijn hoede. Er werken zo'n 1200 mensen bij het bedrijf. Rangeerterreinen voldoen nog steeds niet aan de veiligheidseisen. Dat blijkt uit een onderzoek naar aanleiding van de brand op een rangeerterrein bij Zwijndrecht in januari. Toen stonden verschillende wagons met gevaarlijke stoffen op het spoor, terwijl dat niet in de papieren stond. Na onderzoek op 40 rangeerterreinen blijkt dat ook daar de administratie soms onvolledig en onjuist is. Kapiteins en stuurlui op de Westerschelde moeten voortaan Engels kunnen spreken. Op het water ontstaan steeds vaker gevaarlijke situaties door een spraakverwarring tussen de schippers en de verkeersleiding. Volgens Rijkswaterstaat zijn er vooral problemen met Oost-Europese kapiteins van riviercruises. Vanaf 20 juli mogen schepen waarvan de bemanning geen Engels of Nederlands spreekt niet langer de Westerschelde op. En dan het weer. Het is wisselvallig met buien, maar er is ook zon.